Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kan nog altijd alle kanten op. Nailbiter of a presidential contest. No clear winner at this hour. So much up in the air. It's all coming down to a few key battleground states. De stemmen in Amerika zijn nog niet allemaal geteld. En nog altijd gaan Donald Trump en Joe Biden redelijk gelijk op. Al staat Biden er inmiddels wel steeds beter voor, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Hij staat meer en meer voor in Wisconsin. en Het lijkt er meer en meer op dat, hij dit, dat dit ook niet meer in te halen is door Trump. Dus ervan uitgaande dat Arizona bij Biden blijft, wat nu toch ook wel op de kaarten zo uitziet... Ja, dan zou dat betekenen dat Biden nog één staat nodig heeft. Donald Trump geloofde er helemaal niks van. Hij had het eerder al over fraude en noemde zichzelf de winnaar. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Trump riep ook op om te stoppen met stemmen tellen. Het campagneteam van Biden zei daar net over... als we nu stoppen met stemmen tellen, dan is Joe Biden de winnaar. Er liggen vandaag 81 coronapatiënten minder in het ziekenhuis dan gisteren. Ook het aantal besmettingen nam iets af. Volgens het RIVM waren dat er ruim 7600. Dat zijn er 112 minder dan gisteren. Alle politieagenten krijgen eenmalig een bonus van 300 euro. Dit krijgen ze omdat ze vaak te maken hebben met onderbezetting en hoge werkdruk, zegt minister Grapperhaus. BOA's willen dit nu ook. Ze zeggen dat ze vaak hetzelfde werk doen als het gaat om het handhaven van de coronaregels. De laatste dag om naar de bioscoop te gaan of naar het pretpark, het museum of het zwembad. Na vandaag zijn er weer heel veel dingen twee weken dicht. De dierentuin ook. Deze mensen gingen dus gauw nog even naar de Beekse Bergen. Ja, we konden heel veel verschillende dingen doen, maar... een eh, dierentuin eh, was toch iets dat we dan nog even snel eh, moesten gaan doen. Ja, we dachten dadelijk krijgen we toch weer de lockdown of gaat het park dicht. Dus we dachten als het nog kan, dan gaan we toch maar genieten. Dan nog het weer, droog en helder. Vanavond koelt het snel af. Vannacht kan het plaatselijk licht vriezen. Morgen blijft het waarschijnlijk droog met soms wat zon. En het wordt 7 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de N202 IJmuiden-Amsterdam in beide richtingen dicht...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 In een reeks tweets suggereert Trump dat er fraude is gepleegd. Hij zegt dat zijn voorsprong in een aantal staten op magische wijze is verdwenen. Twitter heeft de berichten afgeschermd en er een waarschuwing bij gezet. En ook buitengewoon opsporingsambtenaren verdienen een netto bonus van 300 euro, vinden twee vakbonden. De Nederlandse BOA-bond en BOA-ACP willen dat de BOA's net zo worden behandeld als politiemensen die die uitkering krijgen. Het weer vannacht een graad of drie. In het zuidoosten kans op lichte vorst. Morgen meest droog met zon en wolken en 11 graden.